Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oud-collega's benaderd voor de jihad, meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven... bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Amerikaanse straaljagers hebben vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van IS bij de Syrische stad Kobani. Het zou gaan om aanvallen op gevechtseenheden van IS en een paar gebouwen die door de terreurorganisatie zijn ingenomen. De uitbraak van ebola is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van AIDS, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC. Volgens hem is het belangrijk om snel te reageren op nieuwe gevallen en is goede en toegankelijke gezondheidszorg noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout staat op nummer 1 in de duurzame 100 van Dagblad Trouw. Hij is vicevoorzitter van De Groenen. De jury noemt hem een onvermoeibaar vechter voor een beter, krachtiger en doeltreffender klimaatbeleid. Eickhout is de bedenker van een Europese wet die het gebruik van broeikasgas in onder meer koelkasten en airco's verbiedt. In Mexico zijn opnieuw massagraven ontdekt in de omgeving van de stad Iguala. In de regio worden tientallen studenten vermist. 80 jongeren kaapten eind september drie bussen. Het kwam tot een bloedig treffen met de politie, die daarna een klopjacht hield op de jongeren. Sindsdien zijn 43 studenten spoorloos. Vandaag valt de eerste telegraaf op tabloidformaat op de deurmat. Het lettertype is hetzelfde, net als de grootte van de koppen. De telegraaf is de laatste grote landelijke krant die de overstap maakt naar tabloid. Parool was in 2004 de eerste krant die overging op dat formaat. Het weer in het westen en noordwesten eerst nog een enkele bui. Daarna droog en geregeld zon bij een graad of 17. Ook in het weekend is het een graad of 17 met af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Sloten. 8 kilometer, drie rijstroken dicht door een autobrand. Verkeer kan omrijden via de A5. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat bij afrit Weide-Wormer 2 kilometer file. A7 richting Zaandam bij afrit Zaandijk 3 kilometer. Door de file op de A4 loopt het ook vast op de A9 richting Amstelveen. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 6 kilometer file. A12 Utrecht richting Den Haag heeft 3 kilometer bij Den Haag-Malieveld. A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel 2 kilometer.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 Met zijn konuit in, eh, als opening van het tweede uur ZFM Jazz. We hebben eh, vandaag allerlei zangers en zangeressen, vocalisten en vocalistes van vroeger en van nu. En een van de zangeressen van nu is Katie Melua. En die zingt een nummer dat beroemd is geworden door de big band van Duke Ellington. En het is een hele mooie Blues in the Night. My mama don't told me when I was in pigtails. My mama don't told me A man is a two-face He'll give you the big eye And when the sweet talking's done A man is a two-face here. Tell us your story, Mr. Jordan. size. But she's reet with me because you see, I like 'em fat like that. When she goes bouncing down the street, she's a whole heap of honey and ain't she sweet? Feel so fine to know she's mine, cause I like 'em fat like that. You can have your lean chicks, slender, tender, and tall. When it comes to mean kicks, a big fat mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like 'em fat like that. tender and tall. When it comes to me and kicks, big fat mama's the best of all. When I get through working, I reach and grab my hat and hurry home. Don't want her to be alone, cause I like 'em fat like that. Jordan, een waanzinnig populaire orkestleider... die in het rijtje thuis hoort uh, onmiddellijk na Duke Ellington en Count Basie. En ten opzichte van deze twee had hij als specialiteit... dat hij een enorme entertainer was en de zaal volledig op zijn kop zette. Hij heeft ook heel veel stukken eh, op de plaat gezet... in de jive-stijl, waar je Ga terugdenken aan de tijd dat er dance marathons waren... waar mensen nachtenlang, urenlang alleen maar aan het eh, zwieren en zwaaien waren. En zich lieten opzwepen door de muziek. Een moderne jiver eh, horen wij in eh, het volgende stuk... ook gezongen door wederom Michael Bublé. En dat is dan een moderne, keurige bounce... All I Drew is Dream of You. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. Yeah, every thought you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, dot ba ba da da da and spring. And weather more than 24 hours in a day. Uh, that be spent in sweet content, just dreaming away when skies are gray, when skies are blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream The whole day through his dream Een terecht applaus voor het Rosenberg trio. Met een eigen compositie. Ik ga nu laten horen een dame die beroemd en bekend geworden is... met eh, de wijze waarop zij klanken nabootst. Eh, het sketten zonder woorden wel mooie muziek maken. Daar is ze eh, groot mee geworden. Heeft met alle grote der aarden gespeeld. En heeft naast haar zangcarrière ook een carrière als lerares. Want ze verricht onderwijs in het sketten. We gaan horen Michelle Hendricks in eh, het nummer Honeysuckle Rose. En nu is een keer niet gespeeld in het vreselijk snelle tempo... waarmee 99% van de opnames van dit stuk plaatsvindt. Michelle Hendricks in Honeysuckle Rose. jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. You're my honeysuckle rose when you're passing by, flowers droop inside. Well, I know just why, cause you're much sweeter, goodness knows. My honeysuckle rose. Well, don't buy sugar, cause you just have to touch my cup. Oh, I don't need sugar, cause it's sweet when you stir. I'm taking sips from those tasty lips. Seems the honey just drips. All ah, your confection, goodness knows, my honey, honey, forgive me, Baba Hoblet, Baba Baba Dat was eh, niemand minder. U heeft hem vast al gekend dan Johnny Meyer. En die werd begeleid met onder andere op drums... onze Haarlemse slagwerker Han Brink. Als we het toch over Haarlemse muzikanten hebben... dan ga ik nu iets laten horen. Een ehm, stuk van de kleine Dutch Winkelers Band... met eh, de gebroeders Kaart, Ray en Dick Kaart... Eh, in de begeleidingslijn, zal ik maar zeggen. Want ze hebben opgenomen een stuk met Rita Reis. En dat is een mooie ballad. In My Solitude. In My Solitude. onder leiding van Rob Pronk... met onder meer Louis de Bij op slagwerk en Joep Limey aan de bas... met als solist Koos van der Hout in het stuk The Breeze and I. Learning the Blues. Ja, we moeten het allemaal leren. Maar sommigen kunnen het fantastisch als van nature. En een van de jongens is Matt Desk... die we horen in Learning the Blues. tables are empty, a dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's a beginning, just one of the clues.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 When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. You feel your heart break, you're learning the blues. een eh, nummer waar geen einde aan komt. En ze waren toch maar met z'n drieën. Babyface, Babyface, Willet. Op het orgel. Grant Green op de gitaar en Benny Dixon op de drums. Hoe makkelijk kan het zijn om zo'n mooie sound te maken. Luisteraars, ZFM Jazz is alweer bijna afgelopen voor deze dag. En ik wil eh, graag afscheid nemen met een, eh, een keurig georganiseerde jam session die geregistreerd is als de Norman Grant's Jam Session. Roy Eldridge en Dizzy Gillespie op de trompet. Bill Harris trombone. Buddy DeFranco clarinet. Phil Flip Phillips op de tenorsax. Oscar Peterson de piano. Herb Ellis gitaar. Ray Brown op de bas. Louis Belson op de drums. Dat zijn alle toppers bij elkaar op één podium.